Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het kabinet hoopt dat Nederland in de nieuwe Europese Commissie een zware post krijgt. Bij voorkeur iets met economie, zei premier Schoof in het radioprogramma Met het oog op morgen. Volgens de premier is het niet realistisch om opnieuw te gaan voor de post van vicepresident. In de afgelopen periode was Frans Timmermans dat lange tijd, maar volgens Schoof is nu een ander land aan de beurt. De rechtszaak tegen de Amerikaanse acteur Alec Baldwin is voortijdig geëindigd. Hij werd verdacht van doodslag na de dood van een cameravrouw op de set van een westernfilm drie jaar geleden. Maar de rechter in de staat New Mexico heeft de aanklacht verworpen omdat er bewijs is achtergehouden. In Nigeria zijn 22 leerlingen van een middelbare school om het leven gekomen toen het gebouw instortte. De school met twee verdiepingen bezweek kort nadat de lessen waren begonnen. Meer dan 150 mensen kwamen vast te zitten. De meeste van hen konden worden gered. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale autoriteiten stortte de school onder meer in als gevolg van de slechte constructie. Ook had het de afgelopen dagen flink geregend. In een appartement in Londen zijn menselijke resten gevonden. De politie zegt dat er een verband is met de twee koffers met lichaamsdelen die afgelopen week in Bristol werden ontdekt. Een 24-jarige Colombiaan wordt gezien als verdachte. Hij is nog altijd spoorloos. Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië gelijk gespeeld. In Sittard bleef het 0-0. De Nederlandse vrouwen hebben zich door deze uitslag nog niet geplaatst voor het EK. Dat moet dinsdag gebeuren als de ploeg van Andries Jonker in en tegen Noorwegen speelt. Het weer, vanochtend buien. In de middag op steeds meer plaatsen droog en er is dan ook wat zon. Het wordt maximaal 19 graden vandaag. Morgen vooral in het noorden buien, verder een mix van zon en wolken. En dan wordt het 19 tot 24 graden.